Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een speciale commissie adviseert de Universiteit Leiden om te stoppen met het uitwisselen van studenten met twee Israëlische universiteiten. De Hebrew University in Jeruzalem en de Tel Aviv University hebben banden met het Israëlische leger... en zijn volgens de commissie mogelijk betrokken bij mensenrechten schendingen. Net als op andere universiteiten waren er in Leiden veel demonstraties tegen samenwerking met Israël. De commissie komt op een later moment ook met een advies over andere samenwerkingen met Israël, zoals op het gebied van onderzoek. De Verenigde Staten dreigen met enorme heffingen voor Rusland... als er niet binnen 50 dagen een deal wordt gesloten met Oekraïne. Dat meldt president Trump na een ontmoeting in Washington... met NAVO-secretaris-generaal Rutte. Volgens Trump gaat het over heffingen voor Rusland... en landen die handelen met Rusland, die op kunnen lopen tot 100 procent. Ook gaat de VS door met het leveren van wapens aan Oekraïne. Die worden niet door de VS geschonken, maar worden betaald door de lidstaten van de NAVO, zei Rutte. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt nadat hij van drie hoog uit een raam viel. Volgens de politie was hij door vrienden uitgedaagd. Er zou niets strafbaars gebeurd zijn. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Een universiteit in China wil een 21-jarige student van school sturen... omdat ze het bed zou hebben gedeeld met een getrouwde man uit Oekraïne. Volgens de regels van de universiteit is dat onbehoorlijk contact met een buitenlander... en kan de vrouw daarvoor weggestuurd worden. Maar het bericht doet veel stof opwaaien. Critici vinden dat de universiteit een dubbele standaard voor mannen en vrouwen heeft... En ook stuit het mensen tegen de borst dat de universiteit de naam van de vrouw bekend heeft gemaakt. De student heeft 60 dagen om bezwaar te maken. Het weer. De laatste buien trekken weg. Vanavond zijn er brede opklaringen. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken. Later op de dag een paar buien. En het wordt iets minder warm dan vandaag met 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knoop het Badhoevedorp en knoop het Velzen 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoofddorp en knoop Burgerveen 5 kilometer file.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 wat, ja, dan ben je in afwachting van, van iemand die gaat fotograferen. En ik denk, nou, die zal dan wel eens mee kunnen komen. en dat is dan Johanna Jorgo, want die twee schijnen goed bij elkaar uh, bevriend te zijn. De fotografen dan van 3 voor 12 Noord-Holland en Johanna Jorgo. En wat is het ook? Mijn voorgevoel kwam uit en die kwam dus ook gewoon mee. En die heeft eh, gewoon in de zaal een beetje stiekem staan mee te genieten van, eh, van, Wendy's, eh, van Wendy's EP, release show. Maar dit is dus degene die jou nu net gehoord hebt, die jou heeft gadegeslagen. Dus wat vind je er nou van? Ja, goede trek hoor. Ja, goede... Ja. Ja, het is lekker, lekker stevig ook eh, natuurlijk. Dus dat, eh, daar houden we wel van. Ehm, ja, um, ze schijnt ook weer bezig te zijn met nieuw materiaal. Maar dat, daar gaat ze heel uh, zorgvuldig mee om. Net zoals eigenlijk wat jij doet. Want jij bent ook niet zo iemand die zegt... hey, het is af, gaat meteen erop, gauw in. Nee, want jij, jij bent ook iemand die vrij kritisch is op eh, wat, je, wat je uitbrengt en hoe het klinkt. Ja, ja. ik schrijf zoveel wat ik niet uitbreng. Ook, <laughs> ik dacht dus dat Tangle Wiring, die, mhm. die nieuwste single... ik dacht dat ik... Het voelde heel recent of zo, maar ik mhm. keek in mijn voice notes... want ik drop vaak uh, de early demo's in mijn Discord. Mhm. Ik was aan het kijken en die heb ik dus in eh, september 2024 heb ik die geschreven. Dus die ligt ook alweer bijna een jaar op de plank. Dus <laughs> ja, ik ben best wel eh, voorzichtig met dingen uitbrengen. Ja, ehm, want <clears throat> je zegt ook, eh, er zit ook heel veel eh, verschil in tussen deze en, en wat je eerder hebt uitgebracht. kun je ook zeggen dat Tangled Wiring misschien wat meer bij jou past? Dus meer bij jou en wat meer ook over jouzelf gaat? Of hoe zit dat? Ja, ja sowieso qua sound. Ik wil altijd gewoon even kijken waar mijn randje zit of zo. Deze gaat mhm. daar wel heen, denk ik. Maar vooral inderdaad ook weer textueel. Um, ehm, Tangled Wiring gaat eigenlijk over een soort van... Ik ben heel chaotisch. Dat, dat weet jij ook. Ik ben een, echt een ontzettend chaotisch persoon. Ben het zelf ook. Ja, en soms vraag ik me gewoon af, waarom ben ik zo? Why does my brain have such tangled wiring? En daar dacht ik aan. En toen schreef ik dus deze track. En dat gaat dus eigenlijk gewoon over complete chaos. En waarom doe ik dit? <laughs> Nou, zullen we hem dan nou maar laten horen? Want dat oh, lijkt me wel een uh, <laughs> goed, goed plan. Hier is die Tangled Wiring van, uh, van Wendy. my iris is the red, dark circles underneath my eyes. Full of dread, being sad is a virus that I spread. All the hurdles that I jump too high. I do it to myself, I refuse to get help. Secretly find comfort in the dark. I do it to myself, I refuse to get help. Now I trip, out, just gonna leave a mark. Taking me, attached to me, I'm bound. Panic, panic, I know it's pathetic, distracting me, detaching me. De titeltrack die ook op single is uitgebracht. Dat zei je net, hè, toch? Ja. ja Tangled Wiring. Ehm, heb je die ook gebruikt voor jouw Chinese avontuur? Nee, want die was toen nog helemaal niet gemaakt eigenlijk. Oh. De productie was veel later gemaakt. Ik had hem echt gewoon nog soort van achter in mijn hoofd liggen. Hmm. Eh, en ik wist dat ik de EP zo wilde noemen, maar weer had ik er nog niet mee gedaan. Ja. Eh, waarmee we ook nog eh, zijn gekomen op het eh, verhaal China. Want daar was het... dan krijg ik de opdracht van de baas van de Zandvoerse Ja, schrijf er eens even een leuk stukje <laughs> over. Nou, dan moet ik daar ook weer iets over gaan bedenken. En ja, vertel het zelf maar. want hoe is dat gegaan, dat Chinese avontuur? Ja, nou, heel, kort probeer ik het te houden. Ja. Eh, er kwam misschien een TikTok-ban. Eh, alle Amerikanen gingen naar een Chinees platform. Toen dacht ik, hey, ik ga ook een keer meedoen met een trend. Dus ik ging ook naar dat Chinese platform. Eh, toen postte ik een paar video's. Toen groeide mijn account meteen super erg. En toen kreeg ik een privéberichtje van een of andere Tencent. Die vroeg of ik mee wilde doen aan hun programma. Ik dacht, zal wel, snap. Ja. <laughs> en... Ehm, toen eh, heb ik het aan wat mensen laten zien die wat meer van China weten. Zeiden dat is echt Tencent. Die, dit is echt. Tencent is eigenlijk een van de grootste bedrijven ter wereld. Ja. Eh, toen heb ik drie online rondes gedaan in Nederland. En toen zeiden ze, eh, when can you come to Beijing? volgende week? <laughs> dus ik zei, oh, oké, okay. <laughs> whatever. Nee, grapje, zo makkelijk ging niet hoor. Nee. <laughs> maar ja, toen gingen we naar Beijing. Ehm, toen kwam ik daar en toen... Je kan het een beetje vergelijken met X-Factor, denk ik. Eh, vier jury's aan zo'n tafel en dan moet je zingen. Maar het leuke was wel dat hier heb je vaak dat je covers moet zingen op tv. Mhm. En daar waren ze heel erg geïnteresseerd in songwriting. En dat je je eigen liedjes deed. Dus ik heb Hell on Earth gezongen. Uh, maar het was wel echt een hele andere wereld daar hoor. Ik moest bijvoorbeeld eh, om 11 uur s'avonds kreeg ik nog te horen... oh ja, je mag geen gekleurd haar. Dus toen moest ik om 11 uur s'avonds, net voordat ik eh, wilde slapen... en de volgende dag eh, dat had... Ja. moest ik bij een Chinese kapper mijn haar zwart gaan verven... want dat kon niet. <laughs> Ach. ik moest al mijn tattoos afplakken. Ik moest iets over mijn neuspiercing heen, want ik kreeg hem niet uit. <laughs> oh jee. Het is een hele andere wereld. Maar ik was heel erg bang dat ik... Ehm, een beetje een buitenbeentje zou zijn, maar iedereen die meedeed, de, de deelnemers waren allemaal vrouwen. Het was een vrouwencompetitie. Ja. Iedereen was zo lief en ook het personeel was echt superleuk. En ehm, ik heb daar echt tot de nacht gewoon eh, moeten opnemen. En eh, blijkbaar waren het allemaal Chinese celebrities, maar ik kende ze toch niet. Dus ik was niet zo zenuwachtig, terwijl iedereen stond van, oeh, het is die. En ik dacht, oké. <laughs> Eh, ik probeer het zo snel mogelijk te vertellen. Ja, <laughs> ik was heel excited, maar... <laughs> Ehm, dus dat. En toen kwam ik weer terug. En toen zeiden ze eigenlijk... Mm, je moet eigenlijk over drie dagen dan eh, in Beijing op locatie komen livestreamen in het Chinees. Eh, toen hield het voor mij op, want ik was alweer terug in Nederland. Had ik even eerder moeten weten. En ik kan geen Chinees. <laughs> Nee. Dus eh, daar eindigde ook het, het, hele Chinese avontuur ook eigenlijk midden <laughs> ehm, wat ik wel heel erg opvallend vind... is dat ze zeggen mensen, die koffercultuur neem het voorbeeld aan die Chinezen. Die weten tenminste hoe het hoort. Juist. <clears throat> Want eh, dat, eh, het is leuk, hè, die covers. Maar ehm, het gaat meer om het authentieke materiaal. Ja, ja. ja dus dat vond ik wel leuk. Ja, ehm, dan... Eh, want dat, is ook, nog, dat stond ook op mijn lijstje. Want ik denk... Eh, ik was eh, niet vorige week vrijdag, maar de week die daarvoor... Eh, was ik bij de opening van Pride at the Beach in het oude raadhuis. Daar vertelde Ruud Houweling, ook hier een paar keer geweest... een zeer indrukwekkend verhaal over zijn vader... die ja, homoseksueel is en daar behoorlijk last van had in de omgeving waar hij zat. Maar het komt er dus aan, Pride at the Beach. jij bent nog steeds, als het goed is, ambassadrice van Pride at the Beach. Ja, klopt. Ehm, Weet je iets eh, wat je, waar, jouw rol eh, ligt eh, bij Pride at the Beach? Of laat je het ehm, over je heen komen? De... Ik laat het dit jaar een beetje over me heen komen. Ehm, ik wil natuurlijk wel gewoon interviews en dat mhm. soort dingen doen over LHBT. En ik ga er zeker over posten. Maar ik heb natuurlijk vorig jaar al gespeeld, dus ik speel dit jaar niet. Nee. Ehm, tenzij ze het heel graag willen, dan ja. ik natuurlijk wel even langs. Het eh, andere punt is natuurlijk... Eh, eh, ja, we hebben het nu al een aantal malen in Zandvoort Pride at the Beach gedaan. Maar hoe belangrijk is dit, dit mm, voor, voor de community, om het even zo te zeggen? Ja, Pride bedoel je? Ja, Pride zelf. Pride, Pride is nog steeds heel belangrijk. Pride ontstond eigenlijk uit een opstand. Ik weet dat het nu een heel feest is. Ehm, mhm. Maar we vieren eigenlijk dat die opstand zin heeft gehad. En dat we nu recht hebben. Eh, alleen merk ik wel, en vele andere <laughs> queer mensen... dat het nu misschien weer een klein beetje achteruit gaat, de tolerantie. Eh, en dat maakt het dan ook weer heel duidelijk dat het duidelijk nog nodig is... Eh, dat we ons laten zien. En misschien weer een beetje dat opstandgedeelte weer erbij moeten betrekken, vind ja. ik. Ja, maar ja, dat, ja, ik, ik heb me ook meerdere malen wel eens naar de, de collega's van het programma... wat hier ook te horen is geweest, maar de niet meer eh, Rainbow Radio. Eh, die zeiden dan van, ja, eh, er is nog zoveel uit te leggen en, en te winnen... Om, om, om duidelijk te maken dat het, dat het helemaal niet zo moet. Zoals de wereld reageert op ja. dit soort zaken. Want je zegt het zelf nu ook. Ik zeg altijd gewoon laat mensen <laughs> leven hoe zij willen leven, toch? Ja. Zo moeilijk is het niet, punt. Ja. Ehm, dat, dat is één. Ehm, <clears throat> maar ehm, ja, wat, wat, maar wat doe jij zelf dan eh, op, zo'n, eh, op, op het moment dat Pride at the Beach er is? Ben je dan... Ja, je hebt natuurlijk nu opgetreden. Eh, dit jaar dus niet. Maar hoe ga je het misschien dit aankomende jaar bekijken en beleven? Ik heb sowieso wel dit jaar op, een, op Pride gespeeld. Ook, mm. alleen niet in Zandvoort dan. Dus ik betrek me nog steeds bij. Alleen, ja, nu in Zandvoort natuurlijk heb ik het vorig jaar al gedaan. Ja. <laughs> Ehm, dus voor nu eh, ben ik vooral bezig met mijn eigen publiek. En ik focus iets minder op het queer gedeelte van mij. Want ik vind het persoonlijk niet heel interessant van mezelf dat ik queer ben. Het is gewoon, ja, er, niks bijzonders. Voor mijn gevoel is het ja. niks bijzonders. Eh, dus ik ga deze Pride eh, lekker feestje vieren, denk ik ja, gewoon. Ehm, kan je ook zeggen, oh, want ik beproef toch... je kijkt er wel eigenlijk heel nuchter tegenaan. Ja. Ja? Ja. Dus ja. <laughs> Ja, is het, is nuchter? Is, is <laughs> denk ik ook misschien eh, de meeste... Eh, ja. dat, dat, moet ook wel, toch? Ja. Het, is er, ja, het, is, het is gewoon... Er is niks bijzonders aan, toch? Nee, zijn. nee, dat is een goed. Eh. <laughs> nou, dat dus. Dat is ook het hele punt, toch? Dat willen we eigenlijk zeggen, Ja, toch? dat je gewoon eigenlijk gewoon normaal opgaat in het, in het grote geheel. Ja. Dat is het in feite. Ik ben gewoon een mens. Ik heb toevallig vrienden. Ja, Punt. <laughs> Precies. Ja, nou ja. Eh, dat, eh, dat, is, dat is een beetje ook eh, waar het... tenminste, hoe ik het beleef. Van ehm, mensen onder elkaar. En niks meer en niks minder in dat opzicht. Ehm, dat is eh, bij deze gezegd. Eh, dat is aan het eind van deze maand, hè? Pride at the Beach. Ja, nee. Begin augustus, volgens mij. Eerst Begin augustus, ja. Trouwens, Pride at the Beach is nog wel net in juli, volgens mij. Ja, volgens mij de 31e. Dus die, die, die week loopt aan elkaar... Eh, ja, precies. Die, die week loopt aan elkaar vast. Met Pride Amsterdam erbij. Ja, zo, zo is het. Eh, dat dus, want dan hebben we dit onderdeel ook even netjes besproken. want ja, eh, ik bedoel, het programma Rainbow Radio is er niet meer. Dus dan moet ik er toch even iets over gezegd hebben. Dat, dat het er wel aan zit te komen. we gaan zo dadelijk weer even naar je luisteren. Maar eerst draai ik nog even twee nummers. En dan mag jij weer daar gaan zitten. Maar we hebben nieuwe singles. En één van die twee... Nee, nieuwe single. één nieuwe single, moet ik zeggen. En die eh, gaat morgen uitkomen. En dat eh, zijn de heren van Steenkoud. Ja, dat is weer, eh, weer harde muziek. Dus mensen die daar last van hebben... die moeten nu maar de, radio dan maar eruit gooien, denk ik dan. En het is ook nog een heel toepasselijke titel... want het slaat op mij praatjesmakers. Hier is Steenkoud samen met Paul Glandorf. werkelijke wijsheid Zie door de bomen, allang dat hele bos niet meer Nieuwe Messias, wie gaat ons redden deze keer? Hetzelfde patroon van uiterlijk vertoon Alles is geoorloofd in de strijd om de troon Het juiste perspectief op wat ik voor Gedaan in de popronde van 2024. Dus eh, bij de, de laatste popronde zijn ze ehm, te zien en te horen geweest. Maar volgende week dan gaan zij een nieuwe single eh, uitbrengen. En die mogen wij al op donderdagavond laten horen. Dus dat eh, volgende week. Trouwens, volgende week zit op de plek waar Wendy nu zit... Luc Nijman. Die is ook vaak hier geweest. maar ja, die eh, zullen we volgende week eh, aantreffen. Eh, voor Reverie hebben we nog een ander nieuw nummer laten horen. Dat is wel een hagelnieuw nummer, want dat komt morgen uit. En dat is Steenkoud samen met Paul Glandorf. Die is bekend van Isogram of Isogram. en in een vorig leven, muzikaal leven van... dacht ik de stereo... en dan ben ik weer de naam kwijt. Ja, zo, zo gaat het op een gegeven moment. Ehm, en daar zat hij vroeger in, die, die Paul Glandorf. <laughs> moest het weer even te kijken, jongens. Dan moet ik weer gaan bedenken, wat, wat, was dat dan ook alweer? Uh, iets met, met stereo was het? Eh, ja, eh, ik ik en dan wil ik het weten ook, hè. En dan tijdens de uitzending, ja, dat is uh, <laughs> tot en met. Ja, ja, ja, zo zit ik in elkaar. laat ik dat maar niet, niet gaan doen, want dan komt het weer zo over van... joh, dan had je het ergens op moeten schrijven. Ja, is ook zo. <laughs> <laughs> maar, zo, zit ik niet in elkaar. Eh, want ik doe het mijn hele leven al eh, bij die lokale omroep zo op deze manier. En eh, daar ga ik geen compromissen meer bij sluiten. Dus is het nu tijd om weer naar Wendy te gaan luisteren. Want Wendy zit er niet voor niks. En een van de nummers, een van de sterke nummers die zij speelde afgelopen vrijdag. Maar ook die als single is uitgebracht. En ook een hele mooie clip waarbij zij op een paard zit aan de waterkant. Eh, en dan wel op het strand. Eh, hierachter volgens mij ook opgenomen, denk ik. Nee, want er, ik wil dat heel graag doen. Maar er mochten geen paarden meer op het strand. Wat is dat? Heeft, David, dit, eh, Had jij, ja, David, dit had je gewoon toe moeten staan. dus dit was een grote keten. Grote keten. Dat is in het... Helemaal bovenin. Ja, dat is bovenin. Het ligt ergens bij Petten in de buurt daar, die kant uit. daar mochten ze dan wel. Dus, wie die gemeente Zandvoort. Eh, <laughs> dat hadden ze beter even eh, op kunnen lossen. Het was prima Zandvoort promotie geweest in ieder geval. Helaas. Ja, helaas pinnakaas. Maar we gaan hem eh, nu horen hier in deze setting. De strip-down versie van Start Fresh. Been stranded here for days. Might be the anchor that I threw. Stuck in bed, time slips away. But what can I do when I can't seem to move my body? I don't wanna feel these feelings. I don't wanna fight this fight. How could I stay strong against the tide? But it must have meaning, so that means I can. to rest, And my doubts back in that tomb. But that's not what I do best. Like a flame in a room that's slow but surely losing air. I don't wanna feel these feelings. I don't wanna fight this fight. How could I stay strong against the fire? but it must have meaning. So that means I can quit. I'm always seeking just to get lost in it. No, it ain't easy, but I'm trying my best to hold on and keep going. So when I'm ready, I will start fresh. I can't quit. I'm always seeking just to get lost in it. No, it ain't easy, but I'm trying my best to hold on and keep going. So when I'm ready, I will start fresh. en maak het ook even persoonlijk. Want op het moment dat, eh, dat je dit eh, speelde eh, vorige week... toen kreeg ik het ook al eventjes zo'n zo'n strot. Dus dat was één. En dat gebeurde zelfs ook nog een tweede keer zelfs nog. dat was het moment dat je besloot met de gitarist... om Elixir te gaan spelen zonder een microfoon wel te verstaan. En dat was het momentje twee dat ik <laughs> zo'n strot kreeg. Dus... Ja, eh, wat, wat dat er gaat... Eh, Mission eh, accomplished. Ja, ja want dat, want dat was ook het verhaal wat te vinden is op de platformtjes links en rechts. Dat je in staat bent om dat over te brengen. En als je dat bij mij weet te brengen, dan moet dat bij anderen ook gebeuren die van muziek houden. En ook heel goed naar de tekst luisteren. Want dat is wel een belangrijke voorwaarde in dit hele verhaal. Absoluut. Ja, want daar maak je dus uiteindelijk liedjes voor. Eh, bij de volgende, daar zit ook nog een kleine geschiedenis aan vast. Nu doen we het een beetje zoals we het eh, ook in de nieuwe stijl eh, doen. dan gaan we ook even de songwriter wat vragen stellen over bijvoorbeeld Hoekt. Want daar zit een klein verhaal aan vast. Want jij was bezig met dat liedje en op een gegeven moment <laughs> denk je... Ik mis wat. Ja, eigenlijk het hele liedje was af, behalve het refrein. Ik had geen refrein, maar ik wist dat het liedje cool was. Dus toen eh, had ik eh, Jamie een appje gestuurd. Uh, het is mijn beste vriendin en ze speelt bas bij mij. De mhm. meeste mensen die mij volgen, die kennen haar wel. <laughs> Ja. en zij kwam eigenlijk met een, een refreintje. ik heb de tekst dan nog iets aangepast, maar eigenlijk door haar is het liedje afgemaakt. Ja. ja. Zo is het dus uiteindelijk goed gekomen met Hoekt. En de rest trouwens geschreven met de Wodan Boys van dit nummer. Ja, dat is ook niet een misselijke eh, combinatie. Nee, dat is ook geen misselijke combinatie. De Wodan Boys met Dus eh, ook die eh, moeten we zeker niet onderschatten in Absoluut. dit hier is Wendy Moore met de laatste. En dan de strict down versie van Hooked. got a fever, making me feel high. A slight deceiver, I'm your kryptonite, and tonight you're gonna cross that line. Send a signal, whisper in your ear. It's just so simple, you don't have to fear, oh my dear. Follow the puppets. This won't last, but you couldn't be more wrong. Just like that, got attacked and you wanted more and more. All it took was one look, bending from the edge of the room. I felt the tension as I crashed into you, and now you do to was my touch, burning on your skin like it's fuel. I took the last bit of control over you, and I you who. I'm feeling thirsty, come and fill my cup. You can't resist it, bumping in your blood. Oh my God. If you want some love, baby, i just enough you thought this won't last, but you couldn't be more wrong. Just like that, got attached, and you wanted more and more. All it took was one look, bending from the edge of the room. I felt the tension as I crashed into you, and all you do. still I took the last bit of control over you And now you're You want it more, addicted to the rush you wanted more, addicted to my touch. I got you hooked, and now you're doomed. You wanted more, addicted to the rush. You wanted more, addicted to my touch. I got you hooked, and now you're doomed. en wat mij opvalt eh, bij de strip-down versie... dus de akoestische versie, mensen... is dat het een haast Spaans karakter heeft. Oh. Eh, ja, helemaal aan het begin. Als je... de... Nou, laat, het, laat hem nog maar eens horen. Het, eh, het is die, hè? Ja, onder meer. Maar ook op het moment dat je... Het... Ja, nee... Dat bedoel ik dit is eh, haast... Eh, gaat het al een beetje richting eh, de flamenco kant. Gaat het ja. al een beetje op. <laughs> Zo zie je maar dat dit ook alle kanten opgaat met de muziek. Ehm, dank voor het muzikale gedeelte. Maar we, we, zijn er nog niet. Want uh, de heren hier hebben hier nog uh, ergens voor nodig. Dus dat is één. Maar ik heb ook nog wat. Want er is ook een nummer niet gespeeld. En die ga je nu horen. Dat is de Gordon Ghost. Die slaat een beetje op ons beiden wat, wat dat er gaat. I'm stuck in my room again. Holding up the mental walls. To keep them from caving in. Stuck behind these phantom bars. I'm running but Shivering words from an unknown face It's a sunburn, holding knee screen I'm bleeding out on the scorched highway Face the time back, crack with impact My mind dims to a hopeless place I see gun rays, charge the windscreen And shit's out for a twist of fate Can't make it out of now I'm on Speed of the mentality I'm distracted, sharp turn something breaks Then the silence, I think breathing the blood the that I We no friends we get along We're my head right and we drive away how can he ever know Clueless Friend was dit. En eh, daarvoor hoorde je No Offense met Roadkill. Daarvoor Crybabies met Ugly Rotten Girl. En daarvoor was het Wendy Moore met Corner Ghost. En ik ben inmiddels erachter waar die Paul Glandorf deel van uitmaakt. Want dat is gewoon een kwestie van zoeken in het lijstje. <laughs> En het is niet eh, stereo... Eh, nee, het is semi-stereo. Ja, dat was de band die ik zocht. En eh, die band die is ter En daar eh, is hij samen met nog iemand uit die band... is die isogram of isogram begonnen. Ehm, ik zei al, eh, Wendy Moore met Gordon Ghost was het blokje van vier. Corner Ghost, dat is een beetje het, het, nummer wat mij aanspreekt... maar ook jou wel aanspreekt, want dat is... die geestjes die dan op een gegeven moment zeggen van... nou joh, dat komt morgen wel, dat komt morgen wel, mhm. uitstelgedrag. Maar sinds ik dus verhuisd ben van Zandvoort Noord naar die bejaardenwoning daar verderop... dan eh, <laughs> wordt het toch wel eens op een gegeven moment van... ja, je moet het toch een beetje bijhouden. Nou, nu wel. Dus ik weet nu waar de drie R'en voor staan. <laughs> Dus, eh, dus ja, eh, dat is een beetje ook de strekking van de Corner Ghost. Ja, een beetje op, opruimen en ja. afrekenen met al die... wat is het? Ja. Demonen. ja, je innerlijke demonen inderdaad. En, en vooral dat je jezelf onzichtbaar maakt een beetje voor mhm. de wereld. Want je bent aan het uitstellen met alles. Ja, eh, en uitstel, er komt geen afstel van. Hoe dan ook, komt hij op een gegeven moment met een enorme idiote bak... komt hij dan weer recht voor je yep. komt hij weer terug. <laughs> Ehm, maar hoe eh, ga je daar nou mee om met, eh, met, dit, met dit fenomeen? Want je hebt er een liedje over geschreven. <laughs> Niet. niet. niet. Oh, het wordt alleen maar erger. Ja? Het is echt niet goed. Nee? Ik probeer nu, <laughs> <laughs> ik probeer nu elke dag een soort van lijst te maken en dan afstrepen wat ik doe. De doellijstje. Maar het is ook heel makkelijk om dat dan te doen van... oh, maar, oh, maar dit kan wel morgen. Dan heb je dat lijstje gemaakt en dan ben ik op de helft van de dag... en denk ik, nou... <laughs> Nah, en dan de volgende dag lukt dat dus niet. nee, en hoe gestructureerd ben jij in een, eh, in een leven? dan? Niet. Niet? Nul. Ja, ik dus Nul. ook niet. Dus nou ja, daarom, is, daarom is dit gewoon een liedje van ons beiden. Dus, ja. Eh, want ja, ik herken mij daar volledig in. Want eh, ik bedoel, ik ben ook van het uitstel eh, bijna van het afstellen. Maar hm. Het is ook niet dat je het expres doet, hè? Het is nee, gewoon, het, is gewoon, je mentaliteit. Want eh, kijk, nu moet ik gewoon één keer in de week door dat, door dat hok heen. Want anders dan denk ik van ja, het is een vorm van discipline die ik me nu zelf opleg. Ja. En het is nu geen zootje. Dus je kan gewoon binnenkomen. En, eh, wat dat, wat dat Heb je dan ook dat je alles eh, opschuift tot het laatste moment? Maar dan, daar krijg je zo'n rush van dat het je lukt. Ja, dat ook weer. En daarom blijf je het continu weer doen. Want je gaat wel stressen die laatste vijf minuten. Maar dan doe je het zo goed die laatste vijf minuten. Dat je denkt, ja. krijg een goed voldaan gevoel. Ja. Eh, ik vond het weer hartstikke leuk dat je geweest bent. zelfs als rennende engel in dit geval. Want ja, er moest toch iemand komen om het eh, een beetje op eh, te vullen. En uiteindelijk dachten van jou, ja, kom Je mag me dus altijd bellen. Ja, oké. Eh, dat is heel fijn om te, te weten dat we dat kunnen doen. Wenny Moore, die zullen we dus ongetwijfeld nog wel weer ergens gaan tegenkomen. we gaan afsluiten, dit fijne bal. Daar hebben wij de ja, dat heb ik vorige week ook al gedaan met, met dit nummer. En nu dus weer, want vorige week was hij hagelnieuw en eh, nu is hij week uit. Maar ik eh, vind het eh, wel leuk om hem nu nog een keer te horen. Kathmandu, de, de luie en lome single van het King Forward Records label. En dat nummer dat heet Charlie. It was summer when we fell in love.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 Dorien Bouwman met het...